Drie uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. President Obama heeft met de koning van Saoedi-Arabië gebeld over de toestand in Egypte. Obama heeft tegenover koning Abdullah benadrukt dat er onmiddellijk stappen moeten worden genomen voor vreedzame hervormingen in het land. Saoedi-Arabië is een invloedrijk land in het Midden-Oosten en is een belangrijke bondgenoot van de VS. De Tunesische oud-president Ben Ali heeft onderdak gekregen in Saoedi-Arabië na het begin van de volksopstand in zijn land vorige maand. De rol van de VS in de onrust in het Midden-Oosten wordt vanuit de rest van de wereld steeds kritischer bekeken. Het Witte Huis heeft daarom nog eens benadrukt dat Amerika niet kan bepalen wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Noord-Korea wil geen verdere militaire besprekingen meer met Zuid-Korea. Dat, dat zei Noord-Korea een dag nadat het overleg tussen beide landen op niets uitliep. De buurlanden konden het niet eens worden over onder meer de agenda van de besprekingen... en wie er bij het overleg aanwezig mocht zijn. Daarop liep Noord-Korea weg uit het overleg. Pyongyang beschuldigt Zuid-Korea ervan dat het de onderlinge verhoudingen helemaal niet wil verbeteren. De besprekingen van deze week waren de eerste in maanden. Ze hadden de weg vrij moeten maken voor hervatting van het zeslandenoverleg met Noord-Korea. De plannen van het kabinet om te bezuinigen op de rechterlijke macht zijn verbijsterend. Dat zei de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak in het tv-programma Nieuwsuur. Volgens de vereniging moet de overheid onmiddellijk terugkomen van zijn plannen. Het kabinet wil bezuinigen op de opleidingskosten van nieuwe rechters. Daarnaast gaan de griffierechten die burgers moeten betalen volgens de plannen flink omhoog. Een zaak om bijvoorbeeld bezwaar te maken tegen de boswaarde van een huis kost dan geen 40, maar 800 euro. De rechters krijgen steun van de nationale ombudsman. Die noemt het extreem verhogen van de griffiekosten een gevaar voor de rechtsstaat. Dan nog het weer, vannacht wisselend bewolkt en 1 tot 5 graden. Overdag in de middag vanuit het westen regen en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.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 En daarmee ben je welkom bij het tweede gedeelte van de Nacht Klinkt Anders. Het muziekprogramma van Radio 1 met muziek van heinde en verder. Muziek van alle tijden en alle genres die komen voorbij. En dat tot zes uur deze ochtend. Schotse muzikanten en Belgische muzikanten... maar ook een aantal Nederlandse en Engelse komen voorbij. Een bijzondere plaat op dit moment te vinden in de Nederlandse hitparade... is deze van James Blake. There's a limit to your love Like a waterfall slow Like a map with no ocean.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 En ik kijk niet langer om, voorbij is voorbij en afgedaan. misschien heb je ze herkend, de stemmen van Henk Temming en de Temming. Stemmen van, de stemmen van Henk Temming en Henk Westbroek. Het goede doel, er is weer nieuw materiaal van en uit 30 jaar zijn ze al bij elkaar. Omdat we zeggen, <laughs> ze hebben een paar jaar ook niet bij elkaar gezeten. De sfeer was enigszins gebroeierd, maar dat is allemaal verleden tijd. Er is een nieuwe cd uit. Die heet Liefdewerk en daaruit Wie ik ben. En daarvoor die eh, bijzondere plaats in alle opzichten van eh, James Blake. Begin 20 is die en hij heeft net een nieuw album afgeleverd. Het album heet James Blake en dit is de single van Limit to Your Love. Leidt nogal tot wat discussies als die plaat <laughs> gedraaid wordt. De die vindt het briljant, de ander die kan er eh, geen chocola van maken. Je hoort hem in ieder geval hier bij eh, De Nacht Vindt Anders de Vader op Radio 1. Het is uit de jaren 60. Ze bakten er wel chocola van. En dat hits mee. Who am I? Pat Clark. buildings reach up to the sky. The traffic thunders on the busy street. Pavement slips beneath my feet. I walk alone and wonder, who am I? I close my eyes, then I can fly. but still I can't discover who am I. love of someone close to me, unfettered by the world that hurries by. Mm, to question such good fortune. watching for Petula Clark zat een reeks van hits in de jaren 60. Bruno allemaal met Downtown destijds. My Love was ook zo'n grote hit. A Sign of the Times. En dit was in de slipstream van Downtown ook weer zo'n hit. Who Am I? Petula Clark. Aandacht van de muziek uit Schotland. Dit wordt gezongen in een taal waarvan ik de titel maar niet eens ga uitspreken. Maar je gaat wel luisteren naar Run Rick. Dat kan ik dan weer wel uitspreken. maar het klinkt wel mooi. Het is namelijk van uh, eh, en zoals ik al zei, het staat op een eh, cd, een verzamel-cd. En die verzamel-cd's moet ik eigenlijk zeggen. Het is een, eh, <laughs> nogal een dik pakketje geworden. Vier schijven. En de cd's die zijn verschenen onder de titel 50 Great Songs twee cd's eh, daarvan kun je Runwick beluisteren in de Engelse taal. En er is één schijfje bij waarin ze dan de liedjes in het Keltisch zingen. En het andere schijfje, dat is dan weer een dvd eh, waarop je Runwick ook kunt eh, bekijken. Wat je hoorde van hen, ik ga de titel echt niet noemen. <laughs> dat kwam uit 1991 van Runwick. Deze jongens die komen uit Noord-Ierland, maar die wonen tegenwoordig in Schotland. Snow Patrol... dat is een van de grote hits. Take Back the City. Take back the city for yourself tonight. I'll take back the city for me. Take back the city for yourself tonight. Whoa, whoa. God knows you put your life into its hands. And it's both cradled you and crushed. But now it's time to make your own demands. Whoa, whoa. All these years later, and it's killing me. Your broken records and words. 10,000 craters where it all should be. Whoa, whoa. No need to put your words into my mouth. Don't need convincing at all. I love this place enough to have no doubt. mess. It's a start. It's a flawed work of art. You're sick. Patrol. En afgelopen zomer, aan het eind van de zomer... toen waren ze ook nog te zien op Lowlands... op zo'n hele bijzondere avond. Eh, waarbij het weer helemaal meewerkt. Je kan het je niet mooier voorstellen. Volle maan en zo'n zoele temperatuur van pakweg 20 eh, graden... en dan Snow Patrol die optreedt... Eh, en dan ook nog een goed concert geven. Je hoort in ieder geval van hun eh, Take Back the City van de platen. Zoals ik zei, ze komen eigenlijk uit Noord-Ierland... maar de jongens hebben elkaar leren kennen op de universiteit in Dundee... Schotland. En verder zijn ze Schotland gebleven. Zijn op een gegeven moment eh, hebben ze zich gevestigd in Glasgow. En van daaruit eh, eh, distribueren ze hun platen en maken ze hun muziek. Snow Patrol, Take Back the City. Jerry Rafferty, zaliger moet ik zeggen.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 You're all I ever Careful What You Wish For. Van eh, zo'n acht jaar geleden hoorde je Texas met de zang van Charlene Spiteri. I'll See It Through. En ook deze band komt uit Schotland. Dat kan je, als je haar zo hoort zingen door onze Charlene... iets horen dat ze uit Schotland komt. Maar als ze interviews geeft, <laughs> nou, dan, eh, dan is het accent wel degelijk aanwezig. En dan eh, verraadt ze haar afkomst niet. Texas dus uit Glasgow komt ook Frans Ferdinand. Matinee, dat is een van een grote hit. En daarvoor laat ik een bijzondere versie horen van een paar jaar geleden... toen de Rhythms del Mundo daarmee gestoord hadden. Matinee werd The Dark of the Matinee. Take your white finger Slide the nail under the top and bottom ties and I de matinee. Een van de bewerkingen die te vinden is op de CD Revival... die afgelopen zomer uitkwam. De derde cd van de Rhythms del Mundo. Die blijven stoeien met uh, poprepertoire. En dat overgieten met een Latijns-Amerikaans sausje. Zeer geslaagd dit van origineel Frans Ferdinand Matinee. Wat dan wordt The Dark of the Matinee. En de, originele vocale banden die hebben ze daarvoor gebruikt. Frans Ferdinand, dus afkomstig uit het eh, Schotse Glasgow. Perthshire, dat is een eh, graafschap in het midden van Schotland. En daar komt de volgende zanger van vandaan. Niet wereldberoemd, maar wel in eigen kring beroemd. Nou, hoe dat zit vertel ik later wel. Ducky McLean. Find me sitting at this table With my friend Finn and my friend John My friend Madani tells us stories things long gone, long gone. And we may take a glass together. The whiskey makes it all so clear. It fires our dulled imaginations, and it feels so near, so feel so near to the howling of the winds. I feel so near to the crashing of the waves. I feel so near to the flowers in place is endless thin. There's no real distance here to mention. We might all fall in, all fall in. No distance to the spirits of the living. No distance to the spirits of the dead. as he turned, his eyes were shining. And he proudly said, proudly said, I feel so near to the howling of the wind. Feel so near to the crashing of the waves. Feel so near to the flowers in the we build our tower constructions. There to mark our place in time. We justify our great destructions. As on we climb, on we climb. Now the journey doesn't seem to matter destinations faded out and gathering out along the headland. I hear the children shout, children shout. I feel so near to the howling of the winds. I feel so near to the crashing of the waves. flowers in the fields feel so near. Feel so near to the howling of the winds. I feel so near to the crashing of the waves. I feel so near to the flowers in the fields. I feel so the howling of the winds. I feel so near to the crashing of the waves. hoe zit het nou met die beroemdheid van Dougie McLean? Nou, hij is niet wereldberoemd. <laughs> Tenminste, je kan zijn beroemdheid niet vergelijken met eh, die van een Madonna bijvoorbeeld... of van een Rihanna, maar hij is uh, in Volkringen wel wereldberoemd. Zo werkt dat dan ook weer. Doug McLean, veel optredens doet, die heeft een volle agenda... maar die optredens zijn voornamelijk in Engeland. Maar eh, voor de fans van folk music... Eh, die fans en die liefhebbers van folk music... die zullen ongetwijfeld wel een keer gehoord hebben... van het uh, eh, Labadou Festival in West-Vlaanderen. En dat is ook dit jaar weer van 6 tot 8 mei. En daar zal hij ook optreden, deze Doug McLean. Andere artiesten die daar ook zullen verschijnen verschenen zijn... Eh, Francis Black en Noya Brennan. En ook een aantal eh, interessante Vlaamse artiesten zullen er optreden. Aret Gorky en Flip Colier bijvoorbeeld. Eh, een interessante programmering. Niet zozeer voor de jeugd, <laughs> meer voor de oudere jongeren. Maar de gezelligheid zal er niet minder om zijn. Doc McLean hoorde je in ieder geval met I Feel So Near. Muziek dus uit Schotland. Meerdere muziekskus uit Schotland heb ik je laten horen. Maar geen doedelzak zat erbij. ze toch nog even de doedelzak. Wat heet een compleet muziekkorps met doedelzakken. En natuurlijk de trommels daarbij. De strak eh, gespannen vellen van de trommel, trommels die ik kon horen. In Scotland The Brave, het uh, onofficiële volkslied van eh, Schotland. En je hoorde het muziekkorps de Gordon Highlanders, Scotland the Brave. Nou, terug naar vorige week. toen trad S'avonds, eh, dat was op eh, woensdagavond in Met het Oog op Morgen... het Belgische gezelschap Hoeveel van ik op. Eh, en vervolgens gingen ze naar het hotel om een korte nachtrust te doen. Want de ochtend erop kwamen ze weer naar de Hilversumse studio. Niet die van Radio 1, maar naar de studio van 3FM. Hoeve van ik, zoals ze klonk op de vroege ochtend... bij het programma van Giel Belen. buzzer opens the door. As I walk in, only mind the floor. I raise my head and see a shadow on the wall, vibrantly reminding your last call. Step by step, the sound of breaking glass. What happened here? Well, I can only guess. You seem asleep as I try to put you on the bed, as I find traces of regret. trying to was eh, vorige week in alle vroegte klonken bij het programma van Giel Belen. Een hit van dit moment werd daar akoestisch gespeeld, The Night Before. We blijven nog even in Vlaanderen, daar waar het gaat om de muziek. Mm. En dit wat Milo. Mm. It's in taxis, it's on trains. In airports, hopping planes. The silence moving on contains... It's in all the in-betweens, in the day-to-day routines, in over 15 million dreams. Mm -hmm. Mm -hmm. It's in trying. like trying to fly trapeze, like has been's gonna be. Ill at ease and hard to please. Mm -hmm. It's how Paris, how Cologne, how even Zurich feels I've grown. It's in the way you could have known. Mm -hmm. It's in trying to close the door. Toen er nog overal sneeuw lag, weet je nog wel. Toen had 3FM zijn glazen huis. En in België was er ook een glazen huis. En dat glazen huis dat was te volgen via de radiozender Studio Brussel. En Milo had voor het Vlaamse glazen huis een speciaal liedje geschreven. Never Gonna Stop, je kon het juist horen. En dat heeft hem een pittige hit opgeleverd... want hij heeft ermee eh, nummer 2 gestaan in de Vlaamse ultratop 50. Hier in Nederland niet uitgebracht, maar misschien gebeurt het nog wel. Het zou me niks verbazen als het als eh, extra track wordt toegevoegd aan North and South. Dat is namelijk het eh, nieuwe album van uh, eh, Marlo dat over een tijdje, over een maandje of wat, over ruim een maand zal uitkomen. Marlo dus, Jordan met Never Gonna Stop. Tu T'étais comme un super moteur dans mon taco sans valeur. Comme deux putains de réacteurs sur les ailes de mon planeur. Je suis toujours aussi rêveur quand je repense à ce bon temps avait pas de règles, il avait pas d'heure sur l'horloge de nos 18 ans. T'étais comme cadeaux, tiroir de nos projets d'ado. Des guidons de super moto à l'avant de nos vieux vélos. Je suis toujours aussi songeur quand je repense à ce bon temps. Plus de week-ends que de semaines, calendrier de nos vingt ans. C'était comme la route des vacances. T'étais comme mieux, allons de l'avant. Ce passé rempli de commères et d'amis jamais trop